uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen druppelen binnen. Nog maar een paar gemeenten hebben alle stemmen al geteld, maar in veel plaatsen is er wel al een soort verwachting van de uitslag. Dus in veel zaaltjes is er blijdschap. Wat een hoop mensen hebben het vertrouwen nu al in ons uitgesproken en ik ben eigenlijk sprakeloos, vind het geweldig. En er zijn sportieve verliezers. Dat betekent dat we beter ons best moeten gaan doen. In die exit polls zaten wel een paar opvallende dingen. Zo werd GroenLinks de grootste in Nieuwegein en Zwolle en werd in Amsterdam juist de PvdA de grootste. Dat was eerst GroenLinks. De grootste partij in Breda blijft VVD en in Rotterdam blijft dat Leefbaar Rotterdam. Ander verkiezingsnieuws. De burgemeester van Roermond heeft aangifte gedaan van het ronselen van stemmen. Dat heeft ze na het sluiten van de stembussen bekendgemaakt. Om wie het gaat en voor welke partijen is geronseld, kan de burgemeester niet zeggen. Ze baalt er wel van, zegt ze tegen 1 Limburg. Ik denk dat het dus met op de verkiezingen zelf is. Maar dan is het alle toch weer terug te brengen tot degene die ronselt. En niet op iedere politicus of alle politieke partijen. Het is altijd een iemand die zich verlaagt, vind ik, tot het ronselen van stemmen om zo te winnen. En dat zou niet moeten. Er zouden twee verdachten in beeld zijn, maar het OM doet nog onderzoek. In het noorden van Oekraïne zijn bij een Russische aanval vijf mensen omgekomen. De slachtoffers, onder wie drie kinderen, bevonden zich in een appartementengebouw dat onder vuur werd genomen. De Verenigde Staten sturen nog meer wapens naar Oekraïne, dat heeft president Biden gezegd. The American people are answering President Zelensky's call for more help. More weapons for Ukraine to defend More tools to fight Russian aggression. Het gaat om zo'n 800 miljoen dollar aan drones, luchtdoelraketten, antitankwapens en vuurwapens. De Oekraïense president Zelensky vroeg eerder vandaag om meer militaire steun in een videotoespraak in het Amerikaanse congres. Het weer nog. Het is een bewolkte nacht, maar wel zo goed als droog. Morgen begint met wolken en wat regen. In de middag is er zon en dan is het een graad of 12.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 We zullen straks wel weer gaan komen met de nodige duidingen en uitslagen. En noem maar op, voorspellingen, wat er ook allemaal gaat gebeuren. Dus mensen in de zaal hebben, staan hier gewoon lekker met elkaar te praten. Um, Phil Collins was dat dus overigens met Dance into the Light. Dan maar weer gewoon eh, muziek uit eh, deze doos hier op eh, deze locatie zet. En dat is Paul McCartney, een van de ex-Beatles. En listen to what the man says. Anytime that people will find a way to go, no matter what the man says.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 Niet? Niet oh, ik denk eh, we gaan wat eh, krijgen. Maar eh, nou ja, dan praat ik het gewoon even vol. Dat, dat lijkt mij niet zo moeilijk. Marco Borsato was dat trouwens, mensen, voor, de, voor de mensen thuis. Lippenstift samen met Snelle en Jon Eubank. Ehm, ik kijk weer even naar links naar de tafel, want daar moet wat, wat gebeuren. Nee, gaat het, gaat het, ja, gaat het toch gebeuren? Ja, ik, ik wacht maar af hoor. Dus Weer een gong. Eh, het is net eh, de eh, beursgenoteerde bedrijven die genoemd worden. Dus, Zal ik even? Ja, de koersen. Oké, ja, ga je gang. <laughs> ga je gang. Dankjewel. Goed. wij gaan weer verder met een aantal tussenstanden. En in de tent van de NS is ook gestemd. de OPZ 12,7%. De VVD 9,6. D66. 5,5. CDA. Nou, hij moet er nog even over nadenken en dan komt het eh, CDA vanzelf wel. Nou, duw er nog maar een keer op. Nou, je ziet het. We gaan even eh, reconnecten. Nou, dan komen ze allemaal tegelijk hoor. CDA 14,6. PVV 11,1. Tweede pagina. GroenLinks 9,8. Partij van de Arbeid 5,6. Gemeentebelangen Zandvoort 4,4. Jong Zandvoort 22,1. En eh, Zandvoort echt 1, 4,6. Goed, volgens mij hebben we er nog eentje. Welk bureau is dit? Ah, daar komt hij. Zandvoort Museum, OPZ 14,1. VVD 8,5 D66 5,6. CDA 15%. PVV op 11,1. De tweede bladzijde. GroenLinks 8,8. Partij van de Arbeid 8,6. Gemeentebelangen Zandvoort 3,9. Jong Zandvoort 18,4. En zet echt 1, 5. U ziet 84% gestemd, dus we zijn er nog niet. Pluspunt. Ook een drukke stemlocatie. OPZ 21,5 VVD 8,4 D66 4,4. CDA klimt naar 13,3 en de PVV naar 12,5. We gaan naar de tweede bladzijde, groen links. Even wegduwen. U ziet, de techniek laat ons niet in de steek, maar laat ons wachten. En ook dat komt goed. Hij wil niet echt. Zou toch een hele spannende moeten zijn, omdat het een van de grotere en drukste ehm, stembureaus is. En je ziet het ook. GroenLinks gaat naar 6,9 eh, procent. De Partij van de Arbeid naar 9,3 procent. Gemeentebelangen Zandvoort 5,4. Jong Zandvoort 15,8. En Zandvoort echt 1 naar 4,5. Dit is het tot nu toe en we komen straks weer bij u terug. Muziekje maar. come, tell me what you see. No one else that looks like me. Sick and tired that the times and are changing here. Cause this is where the pressure meets and it chases me down these Oxford streets. Try not to look back, but then you go and shout at me. That I'm worthless or lucky, a lot of my kind. Wait till they find you, a matter of time. You always question the fact that I've serving as the next man could be. So I keep on proving decisions were made accordingly. Cause you always made me jealous, and you always made me think that I am not deserving of the places I'm meant to be. Oh, I want you made me feel good about the things I achieve. Such the things that the only person that brings me what they say. Oh. Old habits are the ones to stay. But I like us girls who go out and refute that claim. Desire all, well, let me in. It gives me hope, but nowhere to begin. Entertaining that you don't care at all. Could you maybe leave it to make me feel fine? Value my word, perhaps feel satisfied. Constant repeating to sit myself down, but don't fall behind. See my reflection in ceiling so high like shatter or last till I die. You think I owe you, but please don't go wasting my time. Cause you always make me jealous, and you always make me think that I am not deserving of the places I'm meant to be. Oh, I want you to make me feel good about the things I achieve. Start to think that the only person that brings me down is Cause you always made me jealous And you always made me think That I am not deserving of the places I'm meant to be Oh, I want you make me feel good about the things I achieved Except the things that the only person that brings me 6.9.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 Hardwerkend, ook voor CFM trouwens. En Zandvoort Inside. Wat wij gaan doen, we gaan kijken naar de uitslag. 19 van 1900 procent. U krijgt geen zetels, daar wordt hard aan gewerkt. U krijgt de totaal aantal stemmen. En als u goed kan rekenen, dan weet u ook hoeveel zetels het zijn. Maar u kunt ook wachten tot ze er zijn. Laten we gaan kijken naar het OPZ. Totaal 1098 zetels. De VVD. Sorry, Neem mij niet kwalijk. Ik ben blij dat ik zoveel eh, correcturen heb. VVD heeft 869 stemmen. D66 618 stemmen. CDA 1141. Meneer Bluis, noteren. PVV komt op 740 zetel, stemmen. GroenLinks 639. Partij van de Arbeid 556. Gemeente 307 stemmen. Jongs Nou kijk, 1304. En daar komt Zee met 343 stemmen. Er wordt hard gerekend eh, hoeveel zetels dat zijn. En wij komen bij u terug als dat bekend is. Eh, tot straks. Goed, gaan we nog even een stuk eh, muziek draaien. Dat zal dit maar even gaan worden. Hapla, even kijken wat we daar kunnen doen, toch? op, eh, naar het eh, middernachtelijk uur. Want dan eh, wordt het wel duidelijk wat er gaat gebeuren met die zetelverdeling. Zover is het nog niet. Maar ik geef al wel een voorschot voor de mensen die straks het college moeten gaan vormen. Want ja, daar heb ik wel iets voor hoor.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 Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. your way.